Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de studenten en andere demonstranten een vergadering in de Senaat verstoord en daarna het Senaatsgebouw bezet. De demonstranten willen een referendum over de sociale problemen in het land, met name de problemen in het onderwijs. Al maanden wordt in Chili gedemonstreerd tegen het onderwijsbeleid van de regering. Studentenvakbonden willen dat scholen en universiteiten voor iedereen gratis worden. De regering wil niet met de studenten praten. President Pinera beschouwt de demonstranten als radicalen zegt dat de plannen niet haalbaar zijn. Gisteren liep een demonstratie in de hoofdstad Santiago uit op rellen. DJ Armin van Buren is niet meer de beste DJ van de wereld. Na vier jaar is hij van de eerste plaats verdrongen door de Franse DJ David Guetta. Dat is vannacht bekendgemaakt op het Amsterdam Dance Event. Van Buren staat op de tweede plaats, DJ Chesto op drie. In de top 10 staat nog een Nederlander, Afrojack, op de zevende plaats. De lijst is samengesteld door het Britse DJ Mac en geldt als de officiële DJ Top 100. 600.000 mensen hebben de afgelopen tijd gestemd op hun favoriete DJ. Er komt een extra eurotop waar regeringsleiders het eens moeten worden over maatregelen om de financiële crisis te bezweren. De verwachting is dat de top die voor dit weekend staat gepland niet genoeg is om een akkoord te bereiken. De extra top zal waarschijnlijk begin volgende week zijn. In een ziekenhuis in de staat New York is de Amerikaanse rockfotograaf Barry Feinstein overleden. Feinstein maakte vooral foto's voor platenhoezen. Zo is de cover van Bob Dylan's The Times They Are A-Changing van zijn hand en maakte hij ook platenhoezen voor George Harrison en Janis Joplin.